van Kamp met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn op eerste paasdag zeker zeven burgers om het leven gekomen... door Russische beschietingen, melden de autoriteiten. Zowel in Rusland als in Oekraïne werd Pasen gevierd, maar de oorlog ging gewoon door. De twee oostelijke provincies Kharkiv en Saporizhia werden bestookt door Rusland... met raketten en artillerievuur. In Kharkiv vielen volgens de autoriteiten aan het begin van de dag twee burgerdoden. En in de stad Saporizhia werden afgelopen nacht een man en een kind gedood door artillerievuur. De Europese Commissie en Polen willen een conferentie organiseren over Oekraïnse kinderen die vastzitten in Rusland. Daar wordt besproken hoe de kinderen terug kunnen worden gehaald. Volgens Oekraïners zijn afgelopen jaar 19.500 kinderen gedeporteerd. Moskou zegt juist dat de kinderen in veiligheid zijn gebracht en dat van deportaties geen sprake is. Afgelopen week werden 31 Oekraïnse kinderen herenigd met hun familie. Een van hen zei dat ze als beesten zijn behandeld. De Europese Commissie noemt de deportaties een oorlogsmisdaad die het internationale arrestatiebevel tegen de Russen Russische president Poetin rechtvaardigt. De autoriteiten vermoeden dat er in Marseille waarschijnlijk acht mensen onder het puin liggen van het gebouw dat vanmorgen instortte in de Franse stad. Het vier verdiepingen tellende gebouw stortte afgelopen nacht in door een explosie. Waardoor die werd veroorzaakt is nog onduidelijk. Uit voorzorg zijn zo'n 200 bewoners geëvacueerd. Zo'n 30 huizen in de straat lopen het gevaar ook in te storten. Het is niet voor het eerst dat er een gebouw in Marseille instort. Vijf jaar geleden gebeurde dat ook al. Toen kwamen er acht mensen om. In Almere is iemand gewond geraakt toen een deur van een woning werd beschoten. Een buurbewoner die meerdere schoten had gehoord, belde de politie. Die heeft één verdachte aangehouden. Over de toedracht is nog niets bekend. Het slachtoffer raakte licht gewond en was volgens de politie goed aanspreekbaar. Het weer. Vannacht blijft het droog en het koelt af naar ongeveer 7 graden. Ook in de ochtend is het nog droog, maar in de loop van de middag valt op steeds meer plaatsen regen.